Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Dat concludeert het Openbaar Ministerie in België na voorlopig onderzoek. Volgens het OM was het korte en hevige noodweer zo ernstig dat de organisatie niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor het drama. De organisatie in Hasselt zei zelf ook al dat het drama niet was te voorzien. Het Belgische Weerinstituut KMI zegt dat er wel degelijk was gewaarschuwd voor noodweer in België. Op Pukkelpop kwamen donderdag vijf Belgen om het leven en raakten tien mensen zwaar gewond. Onder hen zijn drie Nederlanders. Hamas heeft na 2,5 jaar de wapenstilstand met Israël opgezegd. De Palestijnse beweging heeft dat op een eigen radiozender laten weten... na een reeks aanvallen over en weer tussen Israël en militante Palestijnen. Volgens Hamas is er geen bestand met de vijand meer. De spanning is sinds donderdag flink opgelopen nadat acht Israëliërs in de zuidelijke stad Eilat waren gedood. Volgens Israël zaten Palestijnen achter die aanval. Sindsdien zijn er over en weer vergeldingsacties. Daarbij werd één Palestijn gedood en vielen aan beide kanten gewonden. De wapenstilstand was sinds het einde van de Gaza-oorlog in januari 2009 van kracht. Cabaretier Jochem Meijer heeft een zware operatie ondergaan. Er is een tumor uit zijn ruggenmerg verwijderd. Die was ontdekt nadat Meijer had geklaagd over pijn in zijn nek. De operatie was riskant, maar is volgens de artsen naar tevredenheid verlopen. Het is nog niet bekend of de tumor goed of kwaadaardig was. De 34-jarige Jochem Meijer heeft al zijn optredens voor de rest van het jaar afgezegd. Het gaat om try-outs van zijn nieuwe programma Even Geduld AUB. Mogelijk moeten ook in 2012 voorstellingen worden geannuleerd. Het weer, vannacht opklaringen, minimaal rond 10 graden met lokaal kans op een mistbank.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 free, baby. boy with you good news, but you just by my server. I got to be good news, but that I'm back server. I don't mean to disagree, sorry, can my mind can't say. Open your eyes to, see, true love comes for free.